De partij zegt dat er ook in Den Haag ernstige onregelmatigheden waren in de stembureaus. De PVV baseert zich op beelden die op YouTube staan. Daarop is onder meer te zien dat meerdere mensen tegelijk in een stemhokje staan... en dat een kiezer het stembiljet niet zelf in de bus gooit. De Haagse PVV-fractievoorzitter Fritsma vindt dat burgemeester Van Aartsen een onderzoek moet instellen. De partij wil weten of de onregelmatigheden op grote schaal hebben plaatsgevonden. De PVV werd bij de verkiezingen in Den Haag de tweede partij... met twee zetels minder dan de PvdA. De nieuwe vaccins tegen pneumokokkenziektes hebben goed gewerkt, zegt de Gezondheidsraad. Pneumokokken zijn bacteriën die levensbedreigende ziektes kunnen veroorzaken... zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking. Baby's krijgen sinds 2006 standaard een vaccinatie. Een Belgische lottoverkoper is op de vlucht geslagen voor een groep boze klanten. De 62-jarige winkelier uit Oostende had hun nummers niet laten registreren, waardoor de groep een prijs van 73.000 euro misloopt. De man is spoorloos verdwenen, zijn vrouw gaf hem maandag op als vermist. Volgens de Belgische lotto kan de winkelier uit Oostende er niet zelf met het geld vandoor zijn gegaan, omdat er geen prijs kan vallen op nummers die niet geregistreerd zijn. Schaatser Sven Kramer doet komend einde niet mee aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen, zegt zijn coach Gerard Kemkers. Bij de finale was Kramer de grote kanshebber voor de eindzege op de 5000 meter. Door Kramers afwezigheid heeft Bob de Jong daarvoor nu de meeste kansen. Sven Kramer richt zich nu op het WK Allround een week later, ook in Heerenveen. Het weer. In het noorden wolkenvelden. Verder in het land is het zonnig.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 In 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Zie FM.